uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Arkansas, waar gisteren een schietpartij was, zal worden gesloten. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Na een rapconcert brak in de vroege ochtend ruzie uit in de club in de stad Little Rock. Daarbij werd geschoten, waarschijnlijk tussen rivaliserende bendeleden. Veel mensen probeerden vervolgens in paniek naar buiten te komen. 28 mensen raakten gewond. Volgens de politie is niemand in levensgevaar. In Madrid hebben gisteravond honderdduizenden mensen uit de hele wereld meegelopen in de World Pride, een mars voor homorechten. Volgens de organisatie zelf waren er zeker een miljoen mensen op de been. Het was daarmee de grootste van de vijf World Prides die tot nu toe zijn gehouden. In de Spaanse hoofdstad waren strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Zo waren er duizenden agenten op straat. Verder mochten er geen vrachtwagens de stad in. Bij het ongeluk met een zeilboot voor de Belgische kust bij Oostende zijn twee Nederlanders omgekomen. Het zijn twee mannen van 70 en 79 jaar. Een van hen zou een jachtenbouwer uit Breskens zijn. Twee andere Nederlanders en een Belg zijn gered. Eén opvarende wordt nog vermist. Het is een jongen van 18 uit Nederland. De zoektocht naar hem heeft niks opgeleverd en is gestaakt. Er wordt verder niet meer gezocht omdat het hele gebied al is doorzocht. En de Nederlandse softbaldames hebben gisteravond in Italië de Europese titel veroverd. In de finale werd het gasland met 7-1 verslagen. Italië was twee jaar geleden nog de beste van Europa. Nederland en Italië domineren al tientallen jaren de EK's. Beide landen wonnen tien keer. Door het bereiken van de EK-finale hebben de softbaldames de A-status van het NOC-NSF veiliggesteld. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. Overdag is het wisselend bewolkt met soms een bui.